Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een wetenschappelijke proef in Genève is een deeltje door de lichtsnelheid gebroken. De wetenschappers van de internationale deeltjesversneller CERN zijn met stomheid geslagen, omdat ze dachten dat dat niet kon. Ze hebben daarom de testgegevens naar collega's in de Verenigde Staten en Japan gestuurd en om een bevestiging van hun waarneming gevraagd. Volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein kan niets sneller gaan dan het licht. Als het tegendeel wordt bewezen betekent dat dat die theorie moet worden bijgesteld. Premier Rutte erkent dat de SP wel degelijk allerlei voorstellen heeft gedaan om de kosten in de zorg te beperken. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer botste Rutte vanmiddag met Roemer. De premier verweet de SP nooit met zulke plannen te zijn gekomen. Roemer reageerde daar kwaad op en zei dat het niet waar was. Vanavond zei Rutte dat hij zich heeft vergist en dat hij de SP onrecht heeft aangedaan. De SP heeft allerlei plannen ingediend om de kosten in de zorg onder controle te krijgen. Ik was het er alleen meestal mee oneens, aldus de premier. De politie Rotterdam heeft de eerste vijf foto's gepubliceerd van mensen die betrokken waren bij de rellen van afgelopen weekend bij de Kuip. Ze staan op de website van de politie. Als de verdachten zich zaterdag nog niet hebben gemeld, wordt hun foto getoond op schermen in de stad. Op de Grote Markt in Den Haag heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man gedroeg zich agressief en stak zichzelf uiteindelijk in zijn hals. De politie wist hem te overmeesteren door hem in zijn been te schieten. De verwarde man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Bij het incident is ook een omstander gewond geraakt, vermoedelijk door een afketsende kogel. Doordat het koopavond was, waren veel mensen getuigen van het incident. De grote markt is voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, vannacht plaatselijk mist, kans eh, minimaal rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zon, het wordt dan 18 graden.